ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kabinetscrisis... na het vertrek van NSC uit het demissionaire kabinet. VVD en BBB moeten aan de Kamer uitleggen hoe zij alle kabinetsposten tot aan de verkiezingen gaan invullen. Gisteren werd al duidelijk dat de partijen het eens zijn geworden over de verdeling. Maar hoe die eruit gaat zien is nog niet bekend, zegt politiek verslaggever Nienke de Zoete. Dat is denk ik ook omdat ze toch even het debat willen afwachten hoe dit valt. Hè? En niet, niet te arrogant dat allemaal al willen communiceren. En daarnaast is het ook zo, de, de poppetjes om het dan maar even zo te noemen, die moeten dan nog gescreend worden. Maar ze zeggen, we hebben in ieder geval mensen ook BBB zegt dat, hè, jonge partij, maar geen probleem, we hebben mensen. Eh, en bij de VVD, ja, daar mikken ze vooral op eh, ervaren bestuurders, eh, zeggen ze. VVD en BBB hebben nu 32 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Het debat begint om kwart over tien. Door heel Nederland is gisteravond en vannacht stilgestaan bij geweld tegen vrouwen. De Rotterdamse Erasmusbrug en het Centraal Station in Amsterdam kleurden oranje, net als nachtclubs en kroegen. Aanleiding voor de actie was de dood van Lisa. Dit statement is nog maar het begin, zegt de nachtburgemeester van Amsterdam. Uiteindelijk gaat dit om een cultuuromslag, om maatschappelijke veranderingen. En dat is een continu effort. Dat is niet een eenmalig, dit is ook niet het eindpunt. Dit is wat ons betreft het begin van een hele lange periode... waarin wij als stad duidelijk moeten maken dat we niet zullen rusten... totdat de stad veilig is voor alle Amsterdammers. In de woonplaats van Lisa, Apkoude, begon gisteren de jaarlijkse feestweek. De opening was anders dan anders, met een minuut stilte en daarna applaus. Suzanne Lamens heeft de Nederlandse tenniseer hoog gehouden in Amerika. Op de US Open is ze door de eerste ronde gekomen. Ze won van de Amerikaanse Valerie Glasman. De volgende ronde wordt wat pittiger. Ze speelt dan tegen wereldtopper Swiatek. Nou, ik heb er nog niet wakker van gelegen, want eh, ja, ik moest eerst vandaag winnen. Eh, maar ja, ik denk dat, eh, dat ik vannacht nog prima ga slapen. Maar natuurlijk ga je over nadenken hoe je tegen haar gaat spelen. maar voor nu ben ik nog even bezig met dat ik deze gewoon heb gewonnen. En ga ik binnenkort kijken naar de volgende. En morgen speelt ze haar tweede ronde. De Nederlandse Nederlandse mannen zijn allemaal al in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer nog opnieuw een warme dag met eigenlijk van alles wat. Eerst nog wat mist, daarna vooral zon, maar ook stapelwolken met kans op een spatje regen. Het wordt max 22 tot 27 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest... 9 kilometer met een uur extra reistijd... Dat komt door een spoedreparatie aan het wegdek. Twee rijstroken zijn dicht. Verder staat de file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam... tussen Assen-Delft en Knopend Koenplein 7 kilometer... met bijna een kwartier vertraging. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen omval en de aansluiting met de A9 3 kilometer met daar 20 minuten vertraging door de problemen op de A9.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 Volgens hen is dit in strijd met de wet... die voorschrijft dat minderjarigen proactief moeten worden beschermd. Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Deurne moet een grote brand waarbij veel rook vrijkomt. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. In Apkoude is aan het begin van de jaarlijkse feestweek stilgestaan bij de dood van de 17-jarige Lisa. Ook haar familie was daarbij. Lisa werd vorige week s'nachts door geweld om het leven gebracht. Het weer bijna overal zonnig en droog, alleen in Limburg wat buien. Vanmiddag meer bewolking en er worden 22 tot 27 graden. Dit is ZFM. uit Zandvoort. ZFM. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away.